Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt nu gesproken over het aanpassen van de transgenderwet. Met de nieuwe wet mag iedereen vanaf 16 jaar zelf beslissen of ze een M, V of de genderneutrale X in hun paspoort willen hebben. Het is een belangrijke aanpassing, zegt het transgendernetwerk, want het kan tot vervelende situaties leiden. Denk aan schoolreisjes. Denk aan digitale presentielijsten waarin je elke keer weer uit de kast getrokken wordt. Maar zelfs als jij in het openbaar vervoer reist, kan het zomaar zijn dat je wordt aangemerkt als fraudeur. Omdat wat er op jouw idee staat niet klopt met hoe jij eruit ziet en hoe jij je presenteert. Het is nog onzeker of de nieuwe wet voldoende steun krijgt in de Tweede Kamer. Rusland heeft een eerste uitslag bekendgemaakt van de nep-referenda die ze in Oekraïne hebben gehouden. Nou, de uitslag is geen verrassing. In alle vier de regio's zouden de mensen zogenaamd bij Rusland willen horen. Correspondent Iris de Graaf. De staatstelevisie schildert het hier in elk geval als een heel democratisch proces ook af. Russen zien elke dag reportages over uitzinnig blije mensen ter plekke... die gered willen worden en naar huis willen, naar moedertje Rusland. Ehm, maar mensen met een beetje common sense die hebben natuurlijk echt wel door... dat het één grote poppenkast is. Nicki Minaj heeft beef met YouTube. Het platform gaf haar videoclip Little Miss Remix een leeftijdsbeperking... waardoor die alleen maar te zien was voor mensen die ouder zijn dan 18. In de videoclip wordt, eh, zoals we dat van Nicki Minaj gewend zijn, heel veel getwerkt. Maar er is verder niet zoveel schokkends te zien. Na 24 uur is de restrictie door YouTube er ook weer van afgehaald. Maar, zegt Minaj, die mogelijke views die we nu gemist hebben, die krijgen we nooit meer terug. Het weer, er zijn langzaam minder buien, maar het blijft nog lang nat. Vannacht in het westen en zuiden vooral veel regen. Morgen wolken, zon en ook weer buien. Het wordt maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en het kost je 10 minuten extra daar.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 Oh, the hours spent on lazy scrolling, watching people baking bread online. But what good this bread would be since you ain't my quarantine. Here alone, I sit forlorn like a flower waiting for the sun. But if you were here, it would be so clear. Staying home could be so fun. We would spend the lonely days together, posting pictures of you just remove your mask a flower waiting for the sun But if you were here it would be so clear Staying home could be so fun We would spend the lonely days together Posting pictures of our food and wine If you just remove your mask long enough to ask me Will you be my darling for kissing and confining, baby? Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz vanuit de studio in Zandvoort... waar vandaan iedere zondagochtend al decennia lang swingende, soulvolle jazzmuziek... de ether wordt eh, ingeslingerd. Voor jong en oud, van 6 tot 109 op 106.9 FM. Wat gaan we doen vandaag? Nou, de uitzending staat in het teken van albums die dit jaar zijn uitgebracht. Vaak met één been diep in de, uh, de jazz-traditie staand... maar eh, ook met het andere been volop in het heden. Eh, en dat wordt gepresenteerd door uw iets wat schorre presentator... Mr. Brightside, Edward Rauhorst. A special warm welcome to our listeners across the globe... in particular to our fans from the sovereign and democratic island of Taiwan... Ik trapte af met E.L. Wilner, arrangeur, saxofonist en fluitspeler uit Israël... die arriveerde in 2007 in New York... en stelde niet veel later een bigband eh, big band samen... die zich eh, liet inspireren of laat inspireren... door de dansbare swing uit de jaren 20 en 30... met eh, eigen nummers en teksten aangepast aan de huidige tijd. Will You Be My Quarantine... met op vocale Imani Roussel uit Texas, USA... te vinden op het album. Een heel leuk album. En dat heet The gem. search for. Don't you know they're hoping to leave you in the ledge for viruses? They're everywhere, mother viruses. They're everywhere, viruses. They're everywhere, mother viruses. They're everywhere. Say I don't care. You can't say I don't care. You gotta, gotta, gotta, gotta, gotta beware. You must beware. Just like insolence, just like violence feels like ignorance. And there is the bug, we be in the rug with this in the tub. We're protected, but we ain't got enough of it. It's hectic. To heal, we need a new perspective. For real, our nature's been neglected. Hate how hate goes viral every second. I'm writing to you from the government. Your computer has been infected. Click right here to download the software that will in turn steal your data before you get a chance to say, Mother viruses, they're everywhere. viruses, they're everywhere. Hey, viruses. Oh, they're everywhere. Mother viruses. They're everywhere. Check this out. That's inflammation for your information. Been the doctor and I've been the patient, never in the matrix. Apart from all these viruses, life is still amazing. You can't say I don't care. You gotta beware. Viruses. Careful. hoorde eerst een van de meest lyrische en bijzondere trompetisten van de afgelopen 40 jaar. En dan heb ik het over Tom Harrell. Ondanks dat hij leidt aan eh, paranoïde schizofrenie... heeft hij toch tientallen jaren al eh, platen weten af te leveren... en ook zo onlangs weer. Eh, al wordt het live optreden steeds moeilijker. Sun Up heet het nummertje wat je net hoorde... van zijn laatste album Oak Tree een eh, ja, betiteling die eigenlijk goed op hem van toepassing is, denk ik. Het is een onverwoestbare, meestal zeer zwijgzame muzikant... met de wortel stevig in de jazztraditie... die zijn instrument bij voorkeur het woord laat voeren. En daarna hoorde je <clears throat> de singer-songwriter eh, eh, uit Canada... Ori Dagan en zijn band... ja, die laat zich inspireren door mensen als Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan maar schrijft ook teksten die geïnspireerd zijn door ja, huidige ontwikkelingen. Social media, gelijkheid, technologie. Eh, zijn album heet Click Right Here. Echt een heel vrolijk album. En dat nummertje, dat heette Viruses. Sanchez. eerst de befaamde drummer L. Foster en zijn band. Bekende mensen als Miles Davis, Herbie Hancock, Joe Henderson, Sonny Rollins, McCoy Turner... deden in het verleden een beroep op deze ja, fameuze drummer. En zo heel af en toe maakt hij eh, eh, zelf een album als bandleider. De, zijn vijfde album volgens mij is net uitgebracht. Eh, hij is inmiddels 79 jaar, but still going strong. Het album heet Reflections... En daarop staan drie originals van uh, Foster's hand... waaronder Monks Bossa, dat je net eh, dus hoorde. En hier in eh, Zandvoort bij ZFM <clears throat> Jazz kennen we natuurlijk allemaal... de mondharmonica virtuoos Toet Stielemans, een veelgedraaide gast hier. Een andere bekende is Hermine Durlo... in de lente van volgend jaar weer te bewonderen in de krocht in eh, Zandvoort. Minder eh, bekende naam misschien is die van Hendrik Murkens. Een Nederlander die al eh, vele jaren woonachtig is in Amerika... en zich heeft toegelegd op Latijns-Amerikaanse muziek... na een tijd lang in Brazilië te hebben vertoefd. Zijn laatste album heet Samba Jazz Odyssey... en neemt je dus mee op een sensuele big band, big band trip... door een, aantal, door, door een samba en bossa nova landschap. En het nummertje heette Samba Propolis. En trouwens het album van El eh, Foster heet Reflections. zangeres Anna Laura Quinn is eh, schatplichtig aan vocale jazz-innovatoren zoals A.B. Lincoln en Betty Carter. En welbekende componisten zoals Cole Porter, Duke Ellington of eh, Kurt Weill. Maar ze laat zich net zo makkelijk eh, inspireren door de sounds uit New Orleans. Denk Alice Marsalis of zelfs uit Afrika. En dat levert een uiterst gevarieerd en onderhoudend debuutalbum op. Open the Doors. Open the Door. Eh, van een zangeres eh, waarvan ik vind dat ze een heel eh, prettig in het gehoor liggende stem heeft. Dus ik wou deze plaat even onder jullie aandacht brengen. Dat brengt me bij een van mijn favoriete saxofonisten van dit moment. Diego Rivera. Het Amerikaanse Positone record label is een project gestart tot getiteld Blue Moods. En de bedoeling is om een serie albums uit te brengen die zich richten op invloedrijke jazzartiesten... die eh, ja, een beetje dreigen in de vergetelheid eh, te geraken. Het eh, eerste album in die reeks heet Myth and Wisdom... en is gewijd aan de composities van bassist Charles Mingus... Ehm, met ja, in, de, in de bezetting dus Jega Rivera op sax... Art Hirahara op piano, Boris Koslov op bas... en verder ook nog Joe Stresser op drums. Dat is volgens mij een must-have album uit 2022. Myth and Wisdom van Blue Moods. <laughs> making do with taters grits, standing up time you get hit. Jazz, soul. ZFM Jazz. Brengt ons bij de volgende man, Lucas Santana. De Braziliaanse saxofonist woonachtig in Nederland. Ik draaide al eerder werk van zijn debuutalbum Reflections. Eh, daarvoor eh, werd hij genomineerd voor een Edison... Eh, maar hij heeft inmiddels een, eh, een nieuw album uit. En dat is nog sterker dan eh, dat genoemde Reflections. Het nieuwe album heet Ambivalence. En alle composities zijn afkomstig van de hand van Lucas Santana. En hier hoor je zo dadelijk een toepasselijk nummertje voor ja, de afgelopen week kan ik wel zeggen. Regina, de koningin. Maar vandaag draag ik hem speciaal op aan trouwe luisteraar Arjan en zijn eigen queen en dan heb ik het niet over die iets wat overschatte popband... maar zijn Anita, waarmee die vandaag precies 24 jaar gelukkig is getrouwd. Dus ik zou zeggen, op na de 25 al daar in Amersfoort. MUZIEK Mm-hmm. Thank you. Thank you. een wisselende groep van bassisten om kernleden Victor Woten en Steve Bailey... heeft voor het eerst in maar liefst 20 jaar een nieuw album uit. Genoeg reden dus om even bij stil te staan, dacht ik. A Slowdown heet de plaat met 10 originele composities... gebaseerd op eh, mainstream jazz, fusion en eh, funk... En op het nummertje wat je net hoorde, dat eh, getiteld is Home Base... komen onder meer Marcus Miller, Ron Carter en ook nog eens John Patitucci voorbij. Dus dat is smullen voor de liefhebbers van die lowdown bass klanken. Bass Extremes heet de band. We zitten alweer tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Het tweede uur gaan we lekker verder met groovy muziek. Ik eh, heb hier klaar liggen Ricky Ford, geboren in Boston. Een saxofonist die vooral in de jaren 70, 80 enige bekendheid vergaarde. Speelde in de Charles Mingus Band, eh, Mercer Ellington Orchestra... en ook met eh, Abdullah Ibrahim. Maar eh, echt grote internationale faam eh, vier vier eigenlijk eh, nooit. Desalniettemin is hij in alles kunnen op de sax. En dat hoor je ook in Red Clay. Een soort calypso-nummer waar een beetje de geest van Sonny Rollins rondwaart. Het is een wonderschone plaat. The Wailing Sound of Ricky Ford. van een van de oude meesters op de sax. Ricky Ford, That Red Clay. was dat. We gaan eruit met de klanken van het eh, Indonesische wonderkind eh, Joey Alexander. Hij heeft net zijn zesde album uitgebracht. 19 jaar oud is hij eh, pas. En met allemaal originele composities bijgestaan door Larry Grenadier op bas... en Kevin Scott, meen ik, op... Oh, Kendrick Scott op drums en... Ehm, ja, het is een geweldig album...